Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Frankrijk heeft de politie kunnen voorkomen dat er opnieuw een crypto-ondernemer werd ontvoerd, meldt het Franse persbureau AFP. De ontvoering was gepland in de omgeving van Nantes, maar de politie greep in voordat die kon worden uitgevoerd. De politie heeft de afgelopen dagen 24 mensen aangehouden in verband met deze en een andere zaak. De laatste tijd zijn verschillende mensen uit de cryptosector en familieleden ontvoerd. zoals was begin deze maand de vader van een cryptomiljonair in Parijs het slachtoffer. Hij werd na twee dagen bevrijd uit een pand vlakbij de Franse hoofdstad. In Suriname is een intentieverklaring getekend om een nieuwe coalitie te vormen, meldt nieuwsite Star News. Daarmee zouden zes Surinaamse partijen gaan samenwerken. Het is opvallend omdat er twee dagen na de verkiezingen nog geen officiële uitslag is en er zelfs nog stemmen worden geteld. Ook is er een aantal hertellingen. Wel is duidelijk dat de Nationale Democratische Partij het grootst is geworden onder leiding van Jennifer Simons. En daarna volgt al snel de vooruitstrevende hervormingspartij van de huidige president Santokki. De politie onderzoekt wie diegene was die afgelopen avond dood in het water in Hoorn werd gevonden. Ook de oorzaak van zijn of haar dood wordt onderzocht. De eerste melding over het lichaam kwam binnen rond 8 uur. Pas later bleek dat het een overledene was die in het water lag. De hoofdrolspelers van de nieuwe HBO-serie Harry Potter zijn bekendgemaakt. De jonge acteur Dominic McLaughlin gaat Harry Potter spelen. Hij speelt ook in de comediefilm Grow, die nog moet uitkomen. Meer dan 30.000 kinderen tussen de 9 en 11 jaar hebben auditie gedaan voor de hoofdrollen in Harry Potter. Dan het weer, bewolking en regen.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 I'm in real big trouble. You're in real big trouble. Lord knows I'm in uh. trouble. And this is the kind of love that the old folks used to warn me about. Every day, every night, I'm in trouble. I'm in real big trouble.